Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een aanval op een middelbare school in de Oostenrijkse stad Graz... zijn mogelijk meerdere mensen om het leven gekomen. Volgens een Oostenrijkse tabloid zijn er minstens vijf slachtoffers. Mogelijk is de dader één van hen. Volgens Oostenrijkse media was hij een leerling van de school... in de buurt van het treinstation. Veel is nog onduidelijk over de aanval in Graz. Een van de rechters in het Marengo-proces wil ermee stoppen. Sommige verdachten vinden dat hij niet, partij, niet onpartijdig is... omdat hij de kroongetuige in de Marengo-zaak jaren geleden al een keer heeft veroordeeld voor wapenbezit. Die zaak was geen onderdeel van Marengo, maar speelt nu wel een rol in het hoger beroep. Een van de rechters vindt dat er discussie is ontstaan over zijn rol en wil er daarom uitstappen. Hij mag dat niet zelf beslissen, dat gaan andere rechters doen. Wat de gevolgen voor het Marengo-proces zullen zijn is nog niet duidelijk. De zaak draait om de bende van Ridouan Taghi die liquidaties liet uitvoeren. Het demissionaire kabinet noemt het zorgelijk dat er bij veel dierenklinieken ongeregistreerd personeel werkt. Bij de drie grootste ketens van ons land werken minstens vier dierenartsen en meer dan 100 assistenten onbevoegd, omdat ze niet in een speciaal register staan. De klinieken erkennen dat er fouten zijn gemaakt en zeggen bezig te zijn met een oplossing. En vrouwen die Ozempic of andere middelen gebruiken om af te vallen... lopen mogelijk meer risico om ongepland zwanger te worden. Een Britse toezichthouder waarschuwt onder meer dat de werking van de anticonceptiepil afneemt. Dat is niet zo gek, vindt deze hoogleraar, want veel Ozempic-gebruikers krijgen last van bijwerkingen. Je kan heel misselijk worden, eh, je kan soms zelfs overgeven ervan. Je kan je voorstellen dat die pil dan ook niet goed in het lichaam aankomt en dat de betrouwbaarheid daarvan omlaag gaat. Ook kan het gebeuren dat vrouwen vruchtbaarder worden als ze afvallen, omdat hun hormonen dan anders gaan werken. En dan krijg je het weer nog veel grijs en in de noordelijke helft van het land regen. Vanmiddag trekken de buien naar het zuiden. Vanavond wordt het droog en zijn er opklaringen met zon. Het wordt vandaag 16 tot max 18 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is de ochtendspits nagenoeg voorbij. Nog 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Nieuwmeer.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 Laat je meevoeren door tijdloze klassiekers, ontroerende ballads en vrolijke meezingers. Zet je schrap voor een uur vol nostalgie, herkenning en puur luisterplezier. We trapten af met Clouseau, de band die sinds de jaren 80 het Vlaamse muzieklandschap kleur geeft. Met hun herkenbare sound en aanstekelijke melodieën wisten Koen en Chris Wouters jong en oud te raken. Daar gaat ze en Anne zijn klassiekers die iedereen kan meezingen. Terwijl Oker een meer ingetogen kant van de band laat horen. Clouseau bewijst dat liefde, verlies en hoop universele thema's zijn die nooit vervelen. Anne, als ik jou zie ben ik niet meer bij te sturen. Anne, die momenten zouden eeuwig moeten blijven duren. Eva de Roveren neemt ons mee op een dromerige reis. Haar warme stem en poëtische teksten brengen je meteen in een andere wereld. Slaap lekker is een zacht wiegeliedje voor volwassenen. Laat me je lied zijn is een ode aan de liefde. En niemand, zoals wij, benadrukt het unieke van elke relatie. Eva's muziek is een streling voor het oor en het hart.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 Triple play. Triple play. I Tijd voor wat swing met Gunter Neefs. Met zijn warme, soulvolle stem blaast hij klassiekers nieuw leven in. She Believes in Me is een ode aan vertrouwen. You Never Can Tell brengt de sfeer van een dansfeestje. En met All Right, OK, You Win bewijst Gunter dat hij een echte entertainer is. Zijn muziek doet je gegarandeerd glimlachen. she lay sleeping. I stay out late at night and play my songs. Sometimes all the nights can be so long. And it's good when I finally make it home. All alone while she lays dreaming. Try to get undressed without the light And quietly she says How was your night? And I come to her and say It was alright And I hold her tight And she told her someday if she was my girl I could change the world with my little song my song is right I will find a way While she lays waiting I stumble to the kitchen for a bite Then I see my old guitar in the night just waiting for me like secret friend. And there's no end while she lays crying. I fumble with a melody or two, and I'm torn between the things that I should do. Then she says to wake her up when I'm through. love is true. And she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday if she was my girl, I could change the world with my little far Pierre did truly love the mademoiselle And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell C'est la vie, say the old folks It goes to show you never can tell They furnished off an apartment with a two-room robot sale The cooler was cramped with TV dinners and ginger ale but when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a high-five phone, oh boy, did they let it blare. 700 little records, all rock and rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, the old folks Goes to show you never can tell They bought a souped up jitney It was a cherry at 53 They drove it down to Orleans To celebrate the anniversary It was there where Pierre was married To the lovely mademoiselle C'est la vie, city old folks It goes to show you never can tell dressed him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. just got to be that way Well, alright, okay, you win I'm in love with you Well, alright, okay, you win ah, Baby, what can I do? Anything you say I'll do As long as it's me and love me like I love you and it won't be hard to do. Well, alright, okay, you win. I'm in love with you. Well, alright, okay, you win. Well, baby, what can I do? I'll do anything you say. Well, it's just got to be that way. from you Just love me like I love you when by Well, alright, okay, you win. Dana Winner weet als geen ander te ontroeren met haar heldere stem en gevoelige nummers. Westenwind roept beelden op van verre reizen. De oude man aan de zee is een prachtig verteld verhaal op muziek en geeft de kinderen een wereld is een hoopvolle boodschap voor de toekomst. Dana's muziek raakt je recht in het hart. smeek ik de waarheid. hem gevraagd. zijn herkenbare stem brengt Luc Steno het Vlaamse levenslied tot leven. Hij zingt over liefde, gemis en hoop. Misschien, en sinds je die ene vond, zijn nummers waarin iedereen zich kan herkennen. Terwijl zoals voordien een ode is aan het verleden en de kracht van herinneringen. onze muzikale reis door Vlaanderen. Hopelijk heb je genoten van deze selectie prachtige songs en de verhalen erachter. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Vergeet niet, muziek verbindt. Waar je ook bent, wie je ook bent. Er is iets veranderd in je ogen. Ik zie niet meer die regenbogen. Zoals voor ik hoor die kleur niets meer in je stem Wanneer ik heel dicht bij je ben Zoals voordien Lijkt alsof je reeds een keuze hebt gemaakt Het voelt alsof ik uit een slechte droom ontwaak Je bent te sterk om nog te heilen Je wil niet meer in mijn armen schuilen sterk om nog te heilen. Je wil niet meer in mijn armen schuilen. Zoals voorheen. Oh, en ik vraag en ik vraag en ik vraag me af of jij heel misschien nog wel eens denkt aan mij. Er is iets veranderd in je ogen. Ik zie niet meer die regenbogen alsof je reeds een keuze hebt gemaakt Het voelt alsof ik uit een slechte droom ontwaak Je bent te sterk om nog te heilen Je wil niet meer in mijn armen schuilen Zoals Molly Je bent te sterk om nog te heilen Je wil niet meer in mijn armen schuilen meer bestaat. Ik nam toen afscheid, maar met een traan. Ik kon niet geloven voor altijd te gaan. Die dag verdwenen zij voorgoed uit mijn leven. Ik hield me kranig, maar was liever gebleven. Ze lachten en zeiden, moet je daar niet om treuren? Want daar in de stad kan je toch niet gebeuren. Je vindt daar alles wat je hier bij ons nooit ziet. Al wat de stad je straks te bieden heeft, vind je hier niet. Toen ik die dag hier mijn nieuw leven begon ik verloren tussen steen en beton. Geen van mijn vrienden die dit ooit zou begrijpen. Ze hadden geen reden om mij te benijden. Geen van mijn vrienden die ik ooit uit kon leggen. Wat ik ze al die tijd had willen zeggen. Er komt een dag dat ik terug zal zijn.